Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven wil bij de volgende verkiezingen wel lijsttrekker worden voor haar partij. Ik denk dat ik gewoon ja zeg, zei ze op tv bij Bar Laat. Ze benadrukte dat de keuze aan de leden is. Van Vroonhoven nam deze week het fractieleiderschap over van Pieter Omtzigt, die de politiek heeft verlaten. Ze was al bij de oprichting van de partij betrokken en was net als Omtzigt eerder Kamerlid voor het CDA. NSC heeft in de Tweede Kamer 20 zetels, maar staat in de peilingen op enorm verlies. Amerikaanse media komen met nieuwe onthullingen over de manier waarop minister van Defensie Hexeth omgaat met vertrouwelijke informatie. Hij zou op kantoor de app Signal hebben gebruikt op zijn persoonlijke computer via een onbeveiligde internetverbinding. Zo'n zogenoemde dirty line is kwetsbaar voor hackers en spionage en mag volgens de veiligheidsprotocollen van het Pentagon niet worden gebruikt. Eerder bleek Hexeth geheime informatie te hebben gedeeld in een chatgroep waarin per ongeluk een journalist zat. De minister deelde die informatie ook met mensen in zijn persoonlijke omgeving. De Voedselbank begint een campagne om schaamte weg te nemen bij mensen die hulp nodig hebben. De campagne heet Je, je bent welkom en de meeste van de 180 voedselbanken doen eraan mee. Nu blijven veel mensen nog uit schaamte weg. In Enschede bijvoorbeeld leven ruim 6000 mensen op of net onder de armoedegrens. Van hen haalt maar 5% regelmatig boodschappen bij de voedselbank. Om de drempel te verlagen krijgen gebruikers op steeds meer plekken niet meer standaard, een standaard boodschappenpakket mee... maar kunnen ze zelf uitzoeken wat ze nodig hebben. Het weer. Vannacht wordt het overal droog, minimaal rond 7 graden. De dag begint op veel plekken grijs, maar later breekt de zon steeds vaker door, vooral langs de kust.